Van de camping van deze man is niks meer over. Hij hoopt dat Nederlanders snel weer komen. We have to do snelle jelle, to work it out and uh, to make Menina great again. And the biggest help really would be they have holidays again. De premier van Slovenië zegt dat het de grootste natuur ooit is in zijn land. Het ergste lijkt gelukkig nu achter de rug. Oud-Kamervoorzitter Ariep zegt dat ze tot op de dag van vandaag niet weet waar ze precies van wordt beschuldigd. Dat zei ze gisteravond in het tv-programma Zomergasten. Ariep vertrok vorig jaar oktober na anonieme klachten over grensoverschrijdend gedrag, vertelt ze. Het gaat om anonieme brieven. Ik heb die brieven niet gelezen. Ik heb ze ook niet gezien. Dus je hebt geen enkel eh, aanwijzing dat je denkt van nou wie heeft het geschreven. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Wie is de anonieme briefschrijver? Uh, eh, dat zijn allemaal allemaal aantijgingen die niet bewezen zijn. Alles wordt onderzocht door een extern onderzoeksbureau. Ariep zei gisteravond dat ze zich fel zal verdedigen. Slecht nieuws als je de komende dagen moet reizen tussen Zwolle en Amersfoort. Er rijden daar de hele week geen treinen door werkzaamheden. Op sommige plekken worden er bussen ingezet en anders moet je omreizen. Waarschijnlijk rijden de treinen zaterdag weer. En makers van deze film worden waarschijnlijk lekker wakker. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Ken. Ja, de film Barbie heeft al meer dan 1 miljard dollar opgehaald. Hij draait nog in de bios en komt aardig in de buurt van blockbusters... zoals de laatste The Lord of the Rings en Harry Potter. Het is trouwens de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur in haar eentje... meer dan 1 miljard met een film ophaalt. De film die tot nu toe het meest heeft opgebracht is Avatar uit 2009. Die haalde bijna 3 miljard op in de bios. Krijg je nog het weer? Er is een mix van zon en wolken. Ook kan er af en toe een bui vallen. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam rijdt het langzaam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost over 6 kilometer. 4 kilometer viel op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knopend Hoek en Knopend Badhoevedorp. Door werkzaamheden tot 14 augustus is de weg afgesloten. 10 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Maar ruggengraat Ik wil niet meer weten wie ik ben. Ik heb brand van een sigaret Campy tot de Loanese Vooraan in de Polonaise Ge, ge, gaat en ik Zandvoort en de regio.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 Het evenement waar ook 2000 Nederlandse scouts bij aanwezig zijn... werd eerder al geplaagd door hitte en droogte. En de Indiaanse oppositieleider Rao Gandhi is terug in het parlement. Het Hoogrechtshof heeft een eerdere veroordeling van Gandhi opgeschort. De politiek leider van de congrespartij had twee jaar cel gekregen... wegens het beledigen van premier Modi. Het weer, eerst trekken er nog een paar stevige buien over het land... maar in de loop van de ochtend wordt het wat droger. staat een krachtige noordwestenwind en het wordt een graad of 18 à 19.